Twee uur. Mark Hokker met het NOS Journaal. De politie in Den Haag zegt dat hulpverleners die een agent verzorgden tijdens de nieuwjaarsnacht... toch niet zijn belaagd met vuurwerk en stenen. Agenten die met afzetlint probeerden te voorkomen dat omstanders te dichtbij zouden komen... zijn wel bekogeld met stenen en vuurwerk. Het ambulancepersoneel kon ondertussen de gewonde agent helpen. De agent was s'nachts aangereden en raakte daarbij zwaar gewond. Hij ligt nog in zorgelijke toestand op de intensive care. Het huisarrest van 25 asielzoekers in Weert wordt niet verlengd. Vannacht worden de maatregelen opgeheven. Burgemeester Heijmans zegt na overleg met de politie en de IND dat de maatregel heeft gewerkt. 25 Noord-Afrikanen die overlast veroorzaakten in Weert mochten de afgelopen dagen het terrein niet verlaten. De Noord-Afrikanen maken geen kans op een verblijfsvergunning. Een aantal van hen wordt versneld het land uitgezet. De kredietregels voor telefoons op afbetaling worden strenger. Als telefoons meer dan 250 euro kosten, moet de verkoper onderzoeken of de klant kredietwaardig is. Vanaf mei wordt de aankoop van zo'n telefoon geregistreerd bij het BKR, het bureau kredietregistratie. Als klanten dan hun abonnement niet betalen, kan dat gevolgen hebben voor leningen in de toekomst, zoals bij het afsluiten van een hypotheek. De BKR-registratie geldt alleen voor de telefoon en niet voor de abonnementskosten. Vaak worden de mobiele telefoons gekocht in combinatie met een abonnement. De politie heeft gisteravond opnieuw iemand aangehouden voor een autobrand in Utrecht in de dagen voor Oud en Nieuw. In totaal zitten nu drie verdachten vast voor betrokkenheid bij autobranden in de stad. Ze zijn 17, 18 en 19 jaar en komen uit Utrecht. Het aantal autobranden rond de jaarwisseling is de afgelopen jaren erg hoog in Utrecht. Tijdens de nieuwjaarsnacht brandden 24 auto's uit. Het weer, zonnig, maar in de kustgebieden ook buien. Het wordt ongeveer 3 graden in Limburg tot 6 in Noord-Holland.